de oude hippies onder ons. Toch een mooie van de Beatles. Eerlijk is eerlijk. The Ballad of John and Yoko. Ja, lang haar, wijen pijpen, zie het voor je. En eh, peace all the time. Welkom bij het tweede gedeelte van de show, de zondagmorgen van GoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je nog steeds bij me bent. Ja, en houd nog even met me uit tot een uur of twaalf. Want tot die tijd heb ik eh, ja, de beste melodieën. En een leuke reportage van Jeroen van Gent. Komt eraan. Now Ik vind de uitvoering van Gijp minstens zo leuk als deze originele uitvoering van Give Me Hope, Joanna. Want Geef Me Hope, Jomanda vind ik ook wel eh, een goede vondst, zou je kunnen zeggen. Ja, en je hoort het hier bij GoFam. Give Me Hope, Joanna uit 1988 hier in de show. En Middle of the Road en Sacramento. Met die zangeres met een ja, een kunstgebied volgens mij van hier tot Tokio geen gezicht. Maar ja, het was wel het geval. Dus... Ja! You got M in the place who likes it in your face. You got G like MC. and feel for the need to replace me. You're on the runway track from the good. I am only painting a picture, telling where we could be yet, like the heart in a dash way should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for That the call is yours, keep those on hold. Cause I don't wanna live in a broken mooie cover trouwens. Mad Gone, Back In. Ook alweer eh, hoe lang geleden gemaakt. Ongelooflijk. Wat gaat de tijd snel. Alweer um, nou, zo'n 11, eh, 12 jaar geleden gemaakt. En een grote hit geweest. Back In dus. En ehm, wat word je ervoor? Oh ja, de dames van de Spice Girls. Ook geweldig. Wie was er niet verliefd op in die tijd. Wannabe op onze website een uh, leuk artikel over Terneuzen doet mee aan NK tegelwippen. En dat is helemaal niks erotisch. Nee, dat is gewoon tegels uit je tuin halen. En als je daar doet meedoet tot 31 oktober kun je daar eh, ja, kampioen mee worden. Nederlands kampioen. Een hele leuke actie. Goed voor het milieu, goed voor je tuin, goed voor de waterhuishouding van je gemeente. Goed eigenlijk voor iedereen, voor plant, dier en mens. Nou, meer over dat tegelwippen eh, lees je op onze website go-rtv.nl rtv.nl. Go-rtv.nl. Je moet wel even een klein beetje terugscrollen, want het eh, bericht is van afgelopen maandag. Maar alle informatie vind je daar dus. Go-rtv.nl. goud jacht gehad en konijnen schieten terug. Als je je snijdt bij het scheren in je rug. Oh, wanneer gaat dan dansen op een mijn? je niet ziet, dan heb je reden. reden om te huilen van verdriet. Geweldig, ja. Nou. pa, als je klaar bent in het bak, dan kunnen wij er ook een keer in, ja? Ja, ja, rustig, rustig. Ach, een mens mag niet het zijn eigenlijk hoorspellen. Die eh, liedjes van André van Duin. Als je huilt hier in de show de zondagmorgen van GoFM. Verder Billy Swan en I Can Help. In een ogenblik, over een paar minuten al, dan eh, gaan we luisteren naar de ja, reportage van Jeroen van Gent. Hij ging met zijn blauwe microfoon de straat weer op en vroeg aan u, wat wilt u deze week bereiken?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 In zijn eh, programma Later Leeuw, als ik me niet vergis. En omdat hij aids had en kort na het verschijnen van dit prachtige nummer en een nummer 1 dit werd, eh, overleed aan die ellendige ziekte. Nou ja. Wel een prachtig nummer, een mooie erfenis heeft hij achtergelaten. Dat dan weer wel. Goed, we gaan het hebben over de reportage van Jeroen van Gent. Langzaam, stapje voor stapje, wordt Nederland weer wakker eh, uit haar winterslaap. De slaap uit de ogen gevreven en dan, tja, en dan? Wat wil je deze week bereiken? Nou ja, Jeroen van Gent ging dus de straat op en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u, goedemiddag, mag ik u wat vragen voor de radio kort? Ik heb eh, een leuke man bij het hond vragen. Dus geen politiek, geen ellende, maar... Oké, gewoon man bij het hond. Ja, man bij het hond vragen. En u heeft een hond, dus dat is wel grappig. Ja, dat hè? <laughs> Lichtvoetige vragen. Mag dat heel even kort? Ja, natuurlijk. Let op, komt-ie. Wat wilt u deze week bereiken? Wat wil ik deze week bereiken? Nou, gewoon dat het gewoon weer... Eh, ja, bereiken. Gewoon een lekkere week. Gewoon dit weer houden. En gewoon je dingen. Ja, je zonnetje. Gewoon je dingetje doen. Gewoon echt bereiken. Heb ik al een heel lang achter me hoor. Oh, oké. Ja. Maar gewoon je dingetje doen, wat is dat? <laughs> nou, een beetje mijn werk en mijn hond en gewoon, eh, gewoon het leven leven. Ja. Dat. Ja, inderdaad, want dat was moeilijk de afgelopen tijd. Ja. Wat wilde u deze week bereiken? Mijn huis kopen. Huis kopen? Ja geen huis nu? Jawel. Oh, gelukkig. Ik heb net getekend. <laughs> Ah, ah, dus dat is gelukt deze week? Ja, dat is zeker gelukt. Ah. Een spannende troom? Of, eh, bedoel, of was het al? Nee, gelukkig dit keer niet. Ik ben al meer dan een half jaar op zoek en eh, nu is het in één keer gelukt. Dat voelt goed. Ja, dat voelt fantastisch. <laughs> dat zie ik gewoon. <laughs> Het is nog zondag en zondag dag, Ja, ook nog eens een keer. Dus ik heb hem net gevierd. Wat wilde u deze week bereiken? Tijd voor mezelf. Tijd voor jezelf. Ja, tijd voor mezelf. Ja, druk met drie kinderen. Die andere is nu weg. Dus eh, je bent dan alleen maar steeds bezig met die kinderen. Dus eh, vandaar. ja. Maar dat is dan moeilijk, want hoe doet u dat? Moeten ze parkeren bij een, kinderopvang? Ja, op donderdag en vrijdag gaat ze dan naar de kinderopvang. Dus dan heb ik even twee dagjes voor mezelf. Maar ja, ze zijn om de klap ziek, ze zijn chronisch verkouden. Dus ja, dan mogen ze natuurlijk niet naar de kinderopvang. Dus dan zitten ze thuis. Ja, ja, ja. Ik nou bedoel... ik, ik, word geleefd door je werk natuurlijk. En, eh, ja. Dus daar heb ik niet veel keuze in. Maar in het weekend zijn er toch wel dingen dan? het weekend wel. Dat betekent vaak klusjes doen, sporten. En mijn moeder is op bezoek. Ja, nou ja, klusjes kan dan toch wel een, een parameter zijn dat je zegt van nou, ik ga dit of dat doen. Als ik tijd heb, eh, vind ik dat leuk, ja. Maar tijd is wel een heel belangrijke factor, is moeilijk tijdens het kostbaarste bezit. Ja. Uh, met de kinderen, is het, is, het, is het moeilijk? Is het zwaar? Nee hoor, zeker niet. Ze zijn hartstikke makkelijk. Alleen ja, er zitten twee in de luiers, dus dat is dan wel eventjes pittig. Maar, een eh, keer luiers verschonen. Ja, en de ene die <laughs> loopt en die andere ja, die is nog hulpbehoevend. Dus uh, ja, dan, dan, is hij bezig en dan heb je hem in je handen. Ja, dan is het eventjes uitvogelen hoe je dat gaat doen. Maar voor de rest gaat het eigenlijk wel goed. En komt u hier nieuw wonen? Komt u ergens anders vandaan? Of? Nee, nee, ik woon hier al heel mijn leven. Dus ja, nu weer lekker terug bij de familie. Heerlijk. Ja, het was heel vervelend met die corona. Nu, eh, nu mag je weer dingen en alles is weer een beetje vrolijker. En, dat is eh, heel eigenlijk. Ja, dat is wel heel bijzonder toch? Geen speciale doelen dus nu in het vooruitzicht, zeg maar? Nee, nog niet. Nee gewoon maar even eh, laat me komen. Ja. Dat. Ja. Heel simpel. Ja, begrijp het <laughs> helemaal. ja, ik heb een tijdje in het buitenland gewoond. Dus ja, nu weer terug bij de familie. Dus dat is ook heel leuk Mooi. Ja, absoluut. Ja, mijn kinderen denken er anders over, maar... Oh, dat is ingewikkeld. <laughs> ja, die, die, kant gaan we niet op. Nee, oké, dat is goed. Ja, even inderdaad een momentje voor jezelf. Weet je. je hebt natuurlijk nu de coronatijd achter de rug. En dan eh, ja, zijn de kinderen ook thuis geweest in verband met de scholen sluiten. Ja. Dus ja, dan is het nu wel even fijn als je een keer even een dagje even, niks, eh, even niet mama hoeft te zijn. De vraag is, wat wilt u deze week bereiken? het einde van de dus- week. <laughs> Ja, dat is een goeie. Nee, maar ik bedoel, een parameter die u uitzet, die zegt van, oh, gaat ga, dit, uh, ga deze week voor, puntje, puntje, puntje. Uh, al mijn dozen uitpakken in mijn nieuwe woning. hey, nou dat is ook toevallig. Ik had net ook een meneer die hier net komt wonen. Dat is ook ah. toevallig. Ehm, komt, u, komt u uit deze omgeving? Komt u hier nieuw wonen? Nee, eh, ik woon hier al eigenlijk altijd. U kent het al, u kent de omgeving al? Ja. Alle dozen uitpakken. staat dat al heel lang te wachten dan? Nee, ik ben eigenlijk sinds vorig weekend over. Dus, eh, maar gewoon door werk en alles niet veel tijd. We waardeer het om mama te kunnen zijn en het is natuurlijk een eh, gift. Maar soms uh, dan is het wel iets van ja, vooral nu met de coronatijd is het gewoon vervelend. Begrijpelijk. Ja. wat ik voor deze week wil bereiken is ehm, verder trainen met, voor de Vierdaagse. Dus ah. Nijmeegse Vierdaagse. Ja. Daarvoor ben ik aan het trainen. Dus daar wil ik verder mee komen. Jemig, de Nijmeegse Vierdaagse, dat is echt een flinke inspanning. <laughs> Ja, zeker, zeker, zeker. Maar de, ze hebben een bepaalde stichting voor... Ehm, eh, dat heet dan eh, Via Vierdaagse. En dat is voor mensen die voor het eerst eh, willen meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Hebben ze dan een bepaald trainingsschema. En eh, daar doe ik aan mee. Dus eh, ja, daar ga ik mee verder. Ja, ik wou net zeggen, je zegt al verder, maar je hebt het nog niet eerder gedaan, een Nijmeegse Vierdaagse. Nee, nee, nee, dat nog niet. Dus nee, dus het wordt voor het eerst? Ja, ja, ja. ja, ja. wel, wel gewoon eh, binnen Ridderkerk toen met school gewoon Vierdaagse gedaan als 5 en 10 kilometer per dag. Maar nog nooit eerder de 50. Dus, ja. Ah, 50 kilometer wordt het dan dus? Ja, 50 kilometer per dag, ja. ja oh, per dag. Dus het is, en dan 4 keer 50? Ja, ja. Alle mensen nog. Oh, oh, oh. <laughs> Ehm, nou ja, wat zijn je voor verwachtingen? Wat gaat het lukken? Uh, nou ja, ik ben op zich wel redelijk op weg. Ik heb eh, nu gewoon 15 kilometer eh, gelopen. En ja, op zich tot nu toe hou ik het aardig vol. Dus we gaan het zien. Want ja, het is gewoon de weg naartoe is ook al een avontuur. Dus, ja. Fantastisch. Ja. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren, wie ein Pfeil zieht sie vorbei. Und es dröhnt in meinen Ohren und der nasse Asphalt bebt, wie ein Schleierstaub der Regen, bis sie abhebt und sie schwebt der Sonne entgegen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein ich seh ihr noch lange nach. Seh sie die Wolken erklimmen, bis die Lichter nach und nach ganz im Regengrau verschwimmen. Meine Augen haben schon jenen winzigen Punkt verloren, nur von fern klingt monoton das Verbesserung der Motoren. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein dann ist alles still, ich geh. Regen durchdringt meine Jacke, irgendjemand kocht Kaffee. In der Luftaufsichtsbaracke, in den Pfützen schwimmt Benzin, schillernd wie ein Regenbogen, Wolken spiegeln sich darin ich wär gern mitgeflogen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter verborgen und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. go. mine. want to stay. I know you'd stay. een eh, prachtige van eh, Barry Ryan. Komt een beetje moeilijk <laughs> stoort uit. Wat is dat nu weer? Barry Ryan, Eloise en voor Uber den Wolken van Reinhard Mai. Hoorde ik daar nu een vliegtuig in? Hmm. Nou ja, mensen die me een beetje kennen, die eh, weten dat, wat dat voor <laughs> mij betekent natuurlijk, zo'n dingen. Nou, vooruit me weer. Oh, het loopt al aardig tegen 12 uur. Wat schiet de tijd op? Man, man, man, man. En ik heb nog zoveel mooie muziek in de aanbieding. Ik raak het allemaal niet kwijt vandaag. Wat is dat nu weer? Nou ja, je hoorde wel in ieder geval een paar mooie nummer 1 hits uit het grijze verleden. En er komt er nog eentje aan. Luister mee naar Trini Lopez. If I had a hammer, wat zou je dan doen? De timmerman uithangen? reason to rejoice, you see. The eh, Weststars aan het einde van de zondagmorgen van GoFam. Een eh, brand new day hey, ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. je ehm, dankjewel voor je gezelschap. Eh, volgende week zondag ben ik er weer bij Leven en Welzijn. En dan eh, ga ik proberen weer mooie muziek voor je te draaien. En leuke onderwerpen te verzamelen. Om je ook weer een beetje bij te praten over wat er eh, zo al gebeurt in de regio. Of op straat misschien wel. Dat merken we bij de interviews van Jeroen van Ik wens je nog een hele mooie dag. En geniet een beetje van het weer. Want het is tenslotte lente. Tot besluit van de show. Mel Kim en Respectable. Give us the music and we're alright.